uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse medicijntoezichthouder heeft het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen goedgekeurd. Daardoor kunnen al op korte termijn miljoenen Amerikanen worden ingeënt. Een paar dagen geleden had de autoriteit al gezegd dat het vaccin veilig is en voor ongeveer 72% effectief. Het Janssen-vaccin kan in een gewone koelkast worden bewaard... en in tegenstelling tot de vaccins van andere fabrikanten is één prik voldoende. Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. De helft van de mensen die op Forum voor Democratie willen stemmen... denkt dat het coronavirus bewust is ontwikkeld om mensen wereldwijd te onderdrukken. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos, een opdracht van Nieuwsuur. Ook wel ruim de helft zich niet laten inenten tegen corona... Partijleider Baudet zei in Nieuwsuur dat er sprake is van een globalistische machtsgreep. Corona is overigens niet het belangrijkste onderwerp voor forumkiezers. Dat is het thema immigratie en asiel. In een kanaal in Zeeuws-Vlaanderen zijn de laatste stoffelijke resten van de vermoorde Iselle van de Velde gevonden. De zoektocht is daarmee afgerond. De 29-jarige vrouw uit Oostburg verdween op 15 december. Kort na de arrestatie van een verdachte eerder deze maand... werd een deel van haar lichaam gevonden in het kanaal bij Sluis. Een Amerikaanse plastisch chirurg is tijdens een operatie voor de rechter verschenen. De arts moest voorkomen voor een verkeersovertreding. Vanwege de coronamaatregelen verliep de rechtszaak via een videoverbinding. Op beelden is te zien dat de man in een operatiekamer staat met bebloede hand en mondmasker. In de opname zegt de arts dat een collega ondertussen verder gaat met de operatie... maar de rechter vond het niet verantwoord en verplaatste de zitting naar een later moment. Het weer, het is op veel plaatsen mistig, waardoor het zicht lokaal slecht kan zijn. Daarom geldt code geel voor heel Nederland, met uitzondering van het zuidoosten.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 So I cry and I pray and I beg for you to love me, love me. Say that you love me, fool me, fool me. Go on and fool me, love me, love me. Pretend that you love me, leave me, leave me.